Femke Wolthuis met het NOS Journaal de aan Duitsland bijgesproken. Tegen de Nederlander was in het Duitse Bochum een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar geëist wegens betrokkenheid bij matchfixing. De rechtbank oordeelde dat het Duitse recht niet van toepassing is op zijn zaak en dat alle afspraken over matchfixing en de betalingen hebben plaatsgevonden in Nederland. Paul R., die bekend staat als Rooie Paul, had vorige week al bekend dat hij schuldig was aan matchfixing. Hij gaf toe dat de spelers van de Duitse club Zang Pauli heeft omgekocht en vervolgens op de uitslagen van wedstrijden heeft gegokt via wetkantoren in Azië. Het internationale Rode Kruis heeft toestemming van de Nepalese overheid gekregen om te landen op het vliegveld van Kathmandu. Dat mag voortaan meerdere keren per dag. Het Rode Kruis wilde graag meer hulp verlenen in het gebied dat door de aardbeving is getroffen, maar kon dat niet omdat ze niet mochten landen op Kathmandu. De eerste vliegtuig is inmiddels geland en de hulporganisatie wil ook met vrachtwagens hulpgoederen naar Kathmandu sturen. De Duitse politie denkt dat ze een terroristische aanslag hebben voorkomen. In Frankfurt zijn bij een inval in een huis een zelfgemaakte bom, stoffen om die bom tot ontploffing te brengen, een automatisch geweer en munitie gevonden. Een 35-jarige man en een 34-jarige vrouw zijn gearresteerd. De man had contact met fundamentalistische moslims in Frankfurt. Politie was getipt door een medewerkster van een bouwmarkt. Zij meldde dat de twee onder een valse naam grote hoeveelheden waterstofperoxide en spiritus hadden gekocht. En ook in Maastricht is gisteravond laat een terreurverdachte aangehouden. Het gaat om een man van 26 van Iraakse afkomst. Hij wordt verdacht van het deelnemen of meewerken aan trainingen voor terroristische activiteiten. Hij kan maximaal acht jaar cel krijgen. Het weer, het wordt overal droog. Morgen overdag is het dan ook droog en vooral in het noorden schijnt de zon. Het wordt een graad of 12. Morgenavond in het noorden wel kans op een bui. Zaterdag overal zon en dan is het 10 tot 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 richting Apeldoorn... tussen Amersfoort Noord en Barneveld over 9 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht na een ongeluk. Op de A4 daarna Amsterdam tussen knopen De Hoek en Sloten 6 kilometer. Een kapotte auto op de linker rijstrook. A13 Rotterdam-Den Haag vielen rijden tussen de afrit Berkel en Roderijs... en knopen Prins Klausplein. Het levert ruim een kwartier vertraging op... De A15 Gorkum Europoort, Rotterdam Charloes 2 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En dat is ook het geval op de A15 Rotterdam Europoort tussen IJsselmonde en Spijkenisse. 5 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht.